Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds gisteravond 11 uur is in Libanon een staakt het vuren van kracht. Het was op voorhand al wankel. Na een paar uur meldde het Libanese leger dat verschillende dorpen waren beschoten door Israël. Het bestand zou tien dagen moeten duren en werd gisteren aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Henk Nijboer wordt de regeringscommissaris voor Groningen. Het oud-Kamerlid voor de PvdA wordt verantwoordelijk voor de herstel- en versterkingsoperatie... nu de gaswinning in het Groninger veld is gestopt. Nijboer was al betrokken bij Nijbegun, het steunprogramma voor Groningen. Veel betrokkenen noemen hem een logische en geschikte kandidaat om regeringscommissaris te worden, een nieuwe functie. Afgelopen jaren was een staatssecretaris verantwoordelijk voor de hersteloperatie... maar het nieuwe kabinet wil iemand die losstaat van de Haagse politiek. De Britse premier Starmer is opnieuw in het nauw gebracht door de kwestie rond Peter Mendelssohn, de politicus die werd benoemd tot ambassadeur in de VS, terwijl hij vroeger banden had met Jeffrey Epstein. De krant The Guardian komt met een nieuwe onthulling over een negatief advies tegen de benoeming van Mendelssohn dat door de regering is genegeerd. Ambtenaren zouden een zelden gebruikte bevoegdheid hebben ingezet... om het advies van de veiligheidsdiensten terzijde te schuiven. Het kantoor van Starmer zegt dat de premier daarvan niet op de hoogte was... maar de oppositie neemt daar geen genoegen mee. AZ is uitgeschakeld in de Conference League. De Alkmaarders speelden in de kwartfinales thuis 2-2 gelijk tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne... die vorige week nog met 3-0 wonnen. AZ had een B-elftal opgesteld om de krachten te sparen voor de bekerfinale zondag tegen NEC. Alle Nederlandse clubs die actief waren in Europa zijn nu uitgeschakeld. Het weer. Vannacht is het droog.